Música we na een dankwoord nog samen het afscheid, afscheidslied uh, afsluiten, niet zeggen, kunnen zien. De beatboxingers uh, eh, gaan vast het podium op. Uh, Wil je dat is wat we straks gaan doen met elkaar, maar dat is dus nadat we even wat mensen bedankt hebben. Maar eerst de beatboxingers met drie nummers, en eh, vooral het laatste nummer is heel bijzonder te doen. Het is namelijk een combinatie van nummers van de Beatles en van de Rolling Stones. En dat geeft een heel mooi verhaal. Mooi, wordt heel mooi. Uiteraard, uh, op de piano is uh, Virginia, drummer Sander, gitarist Robin, de Westenburger, dames en heren, de Beach Singers. Eerst willen we even stemmen. Ja, we stemmen. Stemmen. Ja. Hier goed. Wij willen graag even een paar mensen bedanken. Wij willen graag uh, bedanken Theo Weijer. Graag Theo. Eh, vanaf eh, drie uur vanmiddag heeft u eh, kunnen luisteren naar het nieuwjaarsconcert bij CFM. Dank aan onze technische dienst, Marcus van Dam. Hij heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Live vanuit de Agatha-kerk.